Dik Hark met het NOS Journaal. De publieke omroepen zijn het een voor hun fusieplannen. VARA en BNN en KRO en de NGV willen vanaf 2016 samen verder. Net als de AVRO en de TROS. Vanaf 2016 krijgen nog maar acht publieke omroepen een licentie. De EO, VPRO en MAX blijven zelfstandig. Ook de NOS en de NTR blijven aparte organisaties. Er zijn twee zogeheten taakomroepen zonder leden. Poont en WNL zijn nog niet bij de plannen betrokken omdat ze net zijn, begonnen en nog niet duidelijk is of ze maar door mogen. Julian C., de moordenaar van 8-jarige Jesse uit Hoge Heide, heeft van het gerechtshof in Arnhem TBS gekregen. Ook al heeft hij nooit willen meewerken aan een psychiatrisch onderzoek. Daarnaast is hij veroordeeld tot 12 jaar cel wegens doodslag. Jesse werd vijf jaar geleden op zijn school in Hoge Heide neergestoken door Julian C. Volgens het gerechtshof zijn er genoeg aanwijzingen dat de man destijds verminderd toerekeningsvatbaar was. Het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar cel en TBS. De man die in Zwitserland twee dagen lang op een dak zat is naar beneden gehaald. Hij klom maandagochtend op het dak van zijn huis in Basel en dreigde naar beneden te springen. Hij reageerde agressief op allerlei pogingen van de hulpdienst om hem te redden. Hij gooide onder meer met stenen naar omstanders en klom eh, af en toe op een schoorsteen. De hulpdiensten werden massaal ingezet om de man naar beneden te krijgen. Uiteindelijk is hij vandaag door de politie na 48 uur van het dak gehaald. Bij pluimveebedrijven in de omgeving van Kootwijkerbroek zijn geen nieuwe gevallen van vogelgriep gevonden. De Voedsel- en Warenautoriteit deed onderzoek bij 60 pluimveebedrijven, dat vorige week bij één bedrijf besmetting was vastgesteld. In een straal van 1 kilometer rond dat bedrijf geldt voorlopig nog wel een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en kippenmest. Het weer dan nog. Half tot zwaar bewolkt, later vanavond neemt de bewolking eh, toe en vannacht valt er wat regen. Morgen eerst bewolkt en hier en daar regen. S'nachts middags op veel plaatsen zon bij een temperatuur van 15 tot 19 graden. De dagen daarna wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevaansveen en Zoeterwouderijndijk 5 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug 4. Ook 4 kilometer op de A12 een stuk verderop richting Arnhem tussen Knoppen Lunetten en Bunnik. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen de knooppunten Ipenburg en Kleinpolderplein 13 kilometer. De A15 Europort Rotterdam tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 5. Op de A16 van Rotterdam naar Breda ook 5 kilometer tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. De politie is daar bezig met technisch onderzoek na een ongeluk. Daardoor zijn er op de hoofdrijbaan drie rijstroken dicht en dat levert 7 kilometer file op op de hoofdrijbaan. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Plein 4. De andere kant op bij Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer.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 and change the way I want, the way I do I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. I'll stay with you, I feel my dreams, and I'll be all you need. Feels so right, girl.